Ze zijn bang dat er daardoor veel meer goedkope producten uit die landen hier naartoe komen. Maar dat is het niet alleen. Ondertussen wordt het landbouwbudget met maar liefst 22% gekort voor de komende periode. En niet te vergeten, heel belangrijk voor onze Vlaamse boeren, slechte Europese regelgeving leidt tot slechte regelgeving die daaruit voortvloeit in lidstaten zoals bijvoorbeeld het stikstofdecreet, waardoor onze landbouwbedrijven, de landbouwbedrijven van onze boeren op slot gaan. Volgens de politie zijn er in Brussel inmiddels zo'n 7000 mensen in duizend Traktoren. tractoren. De politie is op zoek naar de overvallers van een vrachtwagen vanochtend op snelweg A1. De vrachtwagen werd bij Muiden aan de kant gedrukt door twee auto's... en de chauffeur werd gedwongen om zijn voertuig af te staan. Mogelijk dreigden de overvallers daarbij met een wapen. In een vluchtelingenkamp in Soudaan zijn in april meer dan duizend burgers gedood... door rebellen van de RSF. Dat staat in een nieuw VN-rapport. In Soudaan vecht het regeringsleger al meer dan 2,5 jaar een bloedige oorlog uit met de rebellengroep. En op veel plekken krijgen jongeren nog snel even vuurwerkles. Zoals in Emmen. Daar heeft Talita van Halt scholieren uitgelegd hoe ze het met oud en nieuw veilig houden. Het belangrijkste is, jongeren denken niet altijd goed na over de gevolgen van hun gedrag. Maar het is ook een stukje bewustwording. Vuurwerk is heel leuk, jongeren vinden vuurwerk ook heel leuk. Maar er zitten ook gevaren en risico's aan. Maar zien die 14-jarigen het ook echt zitten om dit jaar met een lullig spetterkaarsje op straat te staan? Deze verslaggever van RTV Drenthe vroeg het aan Casper. Wat, wat steek je af dan? Nou, eigenlijk alles wel. En als je dat nu gaat afsteken, zijn er dan ook dingen wat Talita net heeft verteld... dat je denkt, daar ga ik toch rekening mee houden? Nou ja, eh, omstanders en uh, kijken of er geen politie om de hoek van de straat staat. Het weer, beetje motregen, vannacht meer regen, maar het koelt nauwelijks af. Morgen grotendeels droog met af en toe zon en een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is van de Hart van de ANWB. Door het ongeluk is de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen in beide richtingen dicht tussen de N201 en de Amstelveen.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 In the place, boom the bass. I came to dance, not to chase, even if I like to get it on. Poppy not about to take you home, got to go home. shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison, gotta get on out.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 Goedemiddag.